ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een Israëlische aanval op Gaza zijn vannacht zeker 20 mensen gedood. Artsen in het gebied zeggen dat een school in Gaza-stad is aangevallen... waar mensen heen waren gevlucht. Bij een ander bombardement afgelopen weekend... werd het huis van een artsen echtpaar geraakt. Negen kinderen van dat gezin werden daarbij gedood. Scholierenorganisatie LAX wil dat eindexamens minder zwaar gaan tellen. Nu bepalen die de helft van het cijfer op je diploma. Het LAX wil dat het wordt teruggebracht naar een kwart. Dat is gewoon niet meer van deze tijd. Dat eh, toetsen die in drie weken worden afgenomen net zo zwaar wegen als de laatste drie jaar van je middelbare schooltijd. En daarom zeggen we ja, we willen liever dat die weging wat naar beneden gaat, dat het maar een kwart meetelt, eh, zodat die momentopname wat minder eh, zwaarwegend is. Vandaag is voor veel scholieren de laatste dag van hun eindexamens. De NS gaat in bijna 200 sprinters een deel van de eerste klas weghalen... om meer plek te maken voor de tweede klas. Tijdens de spits is de eerste klasse bijna helemaal leeg... terwijl mensen in de tweede klas soms moeten staan. Deze zomer worden de sprinters aangepast. In intercities verandert er niks. Daar is de eerste klas een stuk populairder volgens de NS. De presentator van het bekendste voetbalprogramma ter wereld heeft afscheid genomen. Gary Lineker presenteerde al sinds 1999 Match of the Day voor de BBC. Dat is zeg maar Studio Sport Eredivisie, maar dan in Engeland. Gisteravond kwam daarna 26 jaar een einde aan... en praatte hij voor de laatste keer de samenvattingen van de Premier League aan elkaar. And my final thank you goes to all of you. Thank you for watching thank you for all your love and support over the years. It's been so special, and I'm sorry that your team was always on last. <laughs> Time to say goodbye. Goodbye. Gary Lineker moest stoppen vanwege een video die hij op Instagram had gedeeld. Daarin zat een antisemitisch symbool. Het weer nog. Veel wind en in het binnenland vanmiddag buien. Later zijn die er vooral in het noordwesten. Op andere plekken blijft het vandaag droog en zijn er ook opklaringen met zon bij 16 tot max 19 graden.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het tellen van de stemmen in Suriname is in volle gang na de parlementsverkiezingen. Het is een nek-aan-nek-race tussen de VHP van president Santokki en de NDP van Jenny Simons. Trump stelt de importheffingen voor de EU uit tot 9 juli. Hij dreigde vrijdag met een heffing van 50 procent. En voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft met Trump gebeld. Bijna duizend artsen, wetenschappers en deskundigen willen dat er regels komen voor het gebruik van smartphones en social media door kinderen. Hun advies is dat kinderen pas vanaf hun veertiende een smartphone krijgen en vanaf hun zestiende op social media mogen. En het weer, wolken en zon, op de meeste plaatsen droog, vrij veel wind en het wordt 16 tot 19 graden.